uur. Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Langzaam maar zeker kunnen bedrijven over de hele wereld weer een ding doen na een grote computerstoring. Vanochtend vlogen wereldwijd schermen op blauw vanwege een verkeerde update van beveiligingsbedrijf CrowdStrike. In Nederland worden onder meer ziekenhuizen, banken, OV-bedrijven en vliegvelden getroffen. Flink balen dus voor deze vakantiegangers op Schiphol. We, zijn, eh, we zijn, staan hier al even na een hele lange vertraging. Maar eh, helaas eh, blijkt het ook dat de vlucht is gecanceld. Het plan was om eh, eerst naar Barcelona te vliegen en daar met een taxibusje naar Lorette te gaan. Maar ik moet nog even kijken of alles doorgaat. Een paar van onze vrienden zijn nu nog aan het inchecken, dus daar wachten we nu op. Maar het is druk. Lange rij overal, dus het schiet nog niet echt op. CrowdStrike heeft sorry gezegd en weet hoe de problemen opgelost kunnen worden. Dat kost alleen wel tijd. De Amerikaanse journalist Evan Gershkovich is in Rusland veroordeeld tot 16 jaar cel voor spionage. Hij werd vorig jaar opgepakt omdat hij informatie over een tankfabriek zou verzamelen. De krant waarvoor hij werkt noemt dat onzin en heeft het over een neprechtszaak. Ze denken dat Rusland Gerskovic wil inzetten bij een gevangenenruil... voor een Russische geheim agent die in Duitsland in de cel zit. Na vier dagen blaren sparen zit de Nijmeegse Vierdaagse er bijna op. Mijn collega en verslaggever Suus Boslo kwam net aardig gebroken over de finish. Ik loop nu mijn laatste meters over de Via Gladiola. Het is echt waanzinnig. Wat heb ik het zwaar gehad vandaag. Wat was het warm. Je denkt eerst, het valt mee. Maar eh, in de middag, je raakt die warmte zo slecht kwijt. Ik had moeite met eten. En dat is niet handig als je zoveel uh, verbrandt en zoveel vocht kwijtraakt. Maar het is gelukt. En er staan echt zo waanzinnig veel mensen langs de kant. Nou Suus, wij zijn trots op je. Vanwege de hitte waar Suus het al over had... werden de routes vandaag met 10 kilometer ingekort. De lopers hebben nog een uur de tijd om binnen te komen. Dan het weer, nu nog bewolkt op veel plekken. Vanavond klaart het op en gaan we de zon wat vaker zien. Morgen wordt nog warmer en ook nog meer zon. Het wordt maximaal 32 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 van Zandvoort, op 106.9 FM. It's understood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 shoot it far. I'm your main target. Come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode. Although you know the route to go to sex me slow. slow and yes, I must react That's right. and we'll be out late. We'll sing along to every song that they play, even the ones about Me and my friends going out all, going out all night. tryna pick it up like a car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 Volgens de baas worden de systemen nu hersteld, maar dat kan nog wel even duren. De aanhoudende studentenprotesten in Bangladesh zijn in de hoofdstad Dhaka uitgelopen op een bestorming van een gevangenis. Daarbij zouden honderden gevangenen zijn bevrijd. Het dodental is ook opgelopen tot zeker 50. Het weer, wolkenvelden trekken over het land, maar er is ook ruimte voor de zon. Het is 28 tot 31 graden.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 身边。 Baby, make your move. Step across the line. Touch me one more time.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 stay alive, your body starts to shiver. In een droom van blinde passie, vol van tederheid, was bekoring de belofte van een leven zonder spijt. Maar het was rusteloos in mij, zonder jouw geborgenheid. Vertrouwen in de toekomst, dat gevoel bij jou te zijn. Het geloof in onze liefde gaf me zekerheid. Als ik dwaal in mijn gedachten aan een wereld zonder strijd, waar een liefde kan bestaan.